uur. Juri met het NOS-journaal. De politie heeft nog eens zeven mensen opgepakt voor afpersing met naaktfoto's. Ze zouden bij een groep horen die dreigde naaktfoto's van mensen openbaar te maken. Slachtoffers betaalden naar schatting in totaal 100.000 euro om dat te voorkomen. De Nederlandse tak van warenhuisketen Hudson's Bay heeft uitstel van betaling aangevraagd. Er wordt gekeken of de winkels tot het einde van het jaar kunnen open blijven. Eerder werd al bekend dat Hudson's Bay zijn deuren op 31 december zal sluiten. In de verklaring staat dat de inmiddels begonnen opheffingsuitverkoop gewoon doorgaat. Drie burgemeesters willen dat militairen de taken van politieagenten overnemen... vanwege tekorten bij de politie. Militairen zouden bijvoorbeeld kunnen helpen bij bewaking en beveiliging... zeggen de burgemeesters van Venendaal, De Beeld en Utrechtse Heuvelrug. Het ministerie van Defensie laat weten dat er geen geld en capaciteit is om de taken over te nemen. De norm voor PFAS in de grond wordt versoepeld... en daardoor kunnen veel bouwprojecten weer worden opgestart. Het kabinet wil de PFAS-norm verhogen naar 0,8 microgram per kilo... bevestigen Haagse bronnen. Nu is het zo dat er geen grond mag worden verplaatst... als er meer dan 0,1 microgram PFAS-bouwgrond in de bodem zit. PFAS is een verzamelnaam voor giftige stoffen die niet afbreekbaar zijn. De politiecommandant die de inzet van agenten bij de stadionramp in Sheffield in 1989 coördineerde, is vrijgesproken. De Hillsborough-ramp kostte aan 96 fans van Liverpool het leven. 2000 fans wilden op de staattribune bij het doel komen, maar het vak was vol, waardoor mensen werden doodgedrukt. De politie beschuldigde dronken fans die een hek hadden geforceerd. In 2016 bleek dat politiechef Duncan Field opdracht had gegeven om het hek te openen. Zijn advocaat betoogde vandaag dat hij onterecht alle schuld kreeg. De jury ging daarin mee. Nabestaanden reageerden geschokt op het vonnis. Het weer. De buien trekken vanavond het land uit en vannacht klaart het op. Morgen periode met zon. Vooral in de kustprovincies nog een enkele bui.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 And thing go. Let one thing go. Take another home. wat? Beetje oneerbiedig om er een beetje doorheen eh, door het uitro. Maar goed, eh, ik ben wel blij dat ik weer op de oude <laughs> de donderdag uh, zit. Want dat heeft, was wel een tijd terug. 7 november was de laatste keer geweest dat wij op de donderdagavond een live uitzending vanuit de studio hebben gedaan. Want eh, al die keren was het of op de vrijdag. En afgelopen maandag hadden we ook nog eens een eh, live uitzending. En die heeft eh, maar liefst drie uur geduurd. Om per abuis begon ik allemaal uur, Terwijl de, herhaling eigenlijk vanaf negen uur loopt. Dus ik had het programma vanaf negen uur moeten laten lopen. Maar goed, is niet gebeurd. Welkom bij deze Alternative FM op donderdag 28 november. En het is het begin van Dandelion met What a Nice Surprise. Want ja, die verrassing is eigenlijk geen verrassing. Want eh, de meeste mensen die ons eh, volgen op eh, de donderdagavond... die denken, hè, dat is weer lekker. We hebben weer, eindelijk hebben we dan toch weer het oude vertrouwde geluid weer terug. Nou, dat mag dan ook wel. nieuwe dingen zitten erin, zoals bijvoorbeeld Hadassah. zij komt uit, oorspronkelijk uit Nederland, maar woont tegenwoordig in Australië... en heeft drie nieuwe songs achtergelaten. Twee hoor je vanavond. En eh, natuurlijk ook eh, deze keer zit hij erin. KY met Seaside, zo heet dat eh, nummer. Afgelopen maandag heb ik hem wel al gedraaid. Toen kwam hij vers van de pers binnen. Maar nu heb ik ook gewoon het audiootje erbij. Dus dan gaat het helemaal goed komen. En in de categorie, ja, over het hoofd gezien. Een single van Kras met de Z aan het eind. En die hebben we ook... Hitburn, eh, of Heartburn zoals die eigenlijk heet. En dat is een eh, single die ze eh, in juli hebben uitgebracht. Maar die je dus nu gaat horen. Goed, over die Hadassah gesproken. Hier is het dus met een van de drie nieuwe singles die ze heeft uitgebracht. Het nummer dat heet Your Shoes. and chain. of your history. A paint curve road colored your life in black. Drove you to the end of capability. Then you tried. out at night, it wasn't her. You lost control. finds the man who flirts with a fool. And bluebird should fly low in the midst of spring. So the ship without a sail could sail to sea again. wind will surely sing with him. It seems that you have grown so old and bitter. You've grown tired of this sea of old recurring themes. the young birds flying in and flying out. finds stop at last. Dat was hem. Romance heet het eh, nummer en het is van Jacob D. Edward uitgebracht bij King Forward Records. Eh, dat eh, is het eh, eerste blokje of het eerste nummer wat je hebt kunnen horen in dit blokje van twee. Your Shoes absoluut niet het geval, want dat is helemaal aan de andere kant van de wereld gemaakt. Wel door een van oorsprong Nederlandse, want oorspronkelijk heet zij Hadassah Rijpstra. Zo heet zij uh, voluit. Maar ze is getrouwd met een Australiër en dat is Andre Morris. En dan heet ze ineens Adas Amoris Rijpstra. Zoals het dan eh, eigenlijk eh, mooi betaamt te zeggen. Eh, en het is ook nog een voormalig collega geweest bij mij. In een heel ander leven werkte ik nog bij een waterleidingbedrijf. En daar had zij een managementassistentenfunctie. Tenminste, dat was zij. en op een gegeven moment kwam ik erachter dat zij dus ook muziek maakte. Is ook eh, bij ons eh, geweest op een zondagmiddag ooit. Toen we nog de muziekboulevard er eigenlijk nog een beetje bij deden. En eh, toen kwam Hadassah dus ook nog een keer langs. Toen dus heeft ze ook nog een keer gespeeld bij ons. dat is alweer een hele tijd terug. Ik denk zelfs uit uh, 2011, 2012 die kant uit. want we speelden nog de muziek in de studio van het Gasthuisplein. Dus dat, dan dateert het al zeker van voor 2013. Dit is Nederlandstalig, maar wel heel erg mooi. Willemijn de Boer en haar nieuwe Overmoedig. Vertrouw er maar op dat ik sterk ben. Dat ik dragen kan wat ik al deel. Dat ik door zal gaan en als het moet even stil ga staan. Dat ik zitten ga als ik te erg tril, Vertrouw er maar op dat het weer goed komt. Het opgeven ben ik nu wel de baas. Laat me soms huilen, maar laat me lachen als ik lachen wil. Laat me in je armen schuilen Laat me maar mijn eigen wijs, hardnekkig stroef zelfstandig zijn. Twintig keren stoten aan dezelfde steen. Laat me maar mijn eigen weg, laat me overmoedig zijn. Vertrouw er maar op dat ik niet bang ben te erg in elk geval. En als dat wel zo is, zal ik het eerlijk zeggen. Til me op als ik weer val. Vertrouw er maar op dat ik het aan kan. Dat niemand hoeft te zeggen hoe het zit ik al is het soms wat veel Het liefste blijven dansen wil En leg jij me dan weer uitgeput op bed Laat me maar mijn eigen wijs Hardnekkig stroef zelfstandig zijn Twintig keren stoten aan dezelfde steen Laat me maar mijn eigen weg Laat me over je nodig heb. Dat ik boos ben op de situatie en niet op jou. En dat ik weet dat jij wel weet dat ik het eng vind. En dat het beter helpt als ik je vertrouw. Maar laat me maar mijn eigen wijs, hardnekkig stroef zelfstandig zijn. Twintig keren stoten aan dezelfde steen Laat me maar mijn eigen weg, laat me overmoedig zijn. Laat me, laat me, laat me, laat me maar mijn eigen wijs. Hardnekkig, stroef, zelfstandig zijn. Twintig keren stoten aan dezelfde steen. laat me vooral niet alleen. Vooral niet alleen. Vooral. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you if I never had you. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's the truth. I'm so over. you come running back to me It all makes sense, it's feeling to me Now need. I can see you're just a loose end I'm so over fake friends I only see two-faced people in the crowd How nice to invite me just to leave me out I see now you really feel like I got you so not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's the truth. I'm so over fake friends. Tired of the pretend I mean to often, but I'm just over fake if you are in need, or you come running back to me, it all makes sense. I can see you're just a forget no more. I've been there before, I've been there before. I recover and remember how you didn't care when you weren't there. I'm so over fake friends, tired of the pretend. did I mean to. it's safe to say there'll be life and die het uh, inmiddels al opgevallen hebben... is dit eh, een beetje een eh, klassiek verhaal eigenlijk. een beetje met een invloed daaruit. De stream heeft het gedaan. Tomorrow was dat. Daarvoor hoorden we zo over Fake Friends van Wendy Moore. En daarvoor Willemijn de Boer met Overmoedig. Als de koptelefoon iets wat te hard staat... zal ik hem iets zachter zetten, want anders krijg ik straks ruzie met een techneut die onderweg is. En dat wil ik ook niet. Dus eh, dat eh, lijkt mij eh, zeer verstandig. Make This Work van Lake Michigan. one else can remind us of how we spend our time on being but we don't wanna be. Being the one is maybe harder than it seems. On the street, there's only one light burning. stars shadows fading away again. And we forget it all, pretend that we never saw the things we carry with us. Let's start a fire in the pool. us back home. It may be a while ago. Samen zat eh, verstopt in eh, een van de poprondes. En eh, dat hebben we geweten. Het is een single die, die ik even gehoord heb bij een goede radiocollega van mij. Maar hij zit niet hier bij uh, bestand wordt. Werkt bij een andere omroep. Omroep Zuidplas. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Zwaardvis met Willem de Waard. Daar heb ik hem vandaan. En mijn dank is groot voor deze tip. Bovendien, over Susie V gesproken. Deze dame is de dochter van Robert en Brink, inderdaad. Make This Work eh, van eh, Lake Michigan hoorde je daarvoor. En eh, dat uh, maakt het toch al aardig compleet, dacht ik zo te zeggen. Dit is de nieuwe single van Tim van Doren. grave and I'm not there, I do not sleep. nieuwe album eh, van eh, eh, Temple Renegade is uit The All Is None. En uh, The Silent Hand hoorde je. Daarvoor hoorde je Four Leaf Clover van Dakota. En daarvoor, als het goed is, had ik nog iets gedraaid van Tim van Doren. En het nummer dat heet I Didn't Die. Dat is dan weer tegelijk op kwart voor negen. En ik ga nog eventjes een aardig nieuw werk er doorheen trappen van Von V. En de, EP van eh, deze club heet No Tremessos. En het nummer wat je gaat eh, beluisteren is eh, Occult Despair. all see. van Clue was dat. Dan heb ik er nog één. En dat is eh, eigenlijk eh, wel een hele mooie. Want dat is eh, datgene wat we maandag hebben gedraaid. En dat is KY. En die hoor je tot aan het nieuws van 9 uur.